Michel Koenen met het NOS-journaal. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat de extreme regenval van vorige maand... in Limburg, Duitsland en België het gevolg is van klimaatverandering. Wetenschappers van 20 instituten uit 9 landen concluderen dat de kans op extreem weer... met een factor tussen 1, 2 en 9 is toegenomen. Ook de hoeveelheid neerslag is toegenomen tot wel 19 procent. Eerder werden de extreme hitte in Canada en de bosbranden in Australië... ook al gelinkt aan klimaatverandering. Afgelopen dag zijn er twee Nederlandse evacuatievluchten uit Kabul vertrokken. Daarmee komt het totaal aantal vluchten op 11. Aan boord van de twee vliegtuigen zijn 236 passagiers. Of iedereen op tijd kan worden geëvacueerd uit Afghanistan blijft onduidelijk. Op het vliegveld van Kabul is het nog altijd erg onrustig. Ook legerplaats Harskamp in Ede wordt door Defensie beschikbaar gesteld als noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. De locatie in Zoutkamp in Groningen is al vol. In de tweede opvang, het Wallaard Sacré-kamp in Huis ter Heide... zijn inmiddels de eerste 100 evacuees aangekomen. En de Franse voetbalclub Nice is door het regionale bestuur bestraft... voor de rellen tijdens de derby tegen Olympique Marseille. Van fans bestormden het veld en gingen op de vuist met spelers van Marseille. En de club moet de komende vier wedstrijden spelen zonder fans op de Zuidturbine... waar de mensen zaten die het veld op gingen.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 bed. your own bed, never stunt is a bed.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 je ogen in je voelt het gebaar. Want een engel zal jou begeleiden naar het juiste pad. Ga je dromen achterna. Dit is de tijd voor mij. Dit is het tijd voor zinnige zijn. Je ziet de rode ogen als je naar me kijkt. Doe een step to the left, step to the right. Vanavond gaan we kwijt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 me stop, killing me stop, telling me stop, seeing me, it's my life. It's my life. It's my life, my world. It's my life.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 kreeg 却熬。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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. 1, 2, 3, 4.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 I just wanna make you sweat. I wanna make you I just wanna make you I wanna make you Sweat. I just wanna make you sweat. just wanna make you sweat. I'm only happy when it rains. when I leave behind I'll break your heart so you don't break mine jouw keuze best thing to happen to my life